Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Noordoost-Groningen is vannacht opnieuw een aardbeving geweest. De beving was bij het dorp Garrelsweer en had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 3,2. Op de redactie van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Ze spreken van trillende huizen en krakende kozijnen. Gisteren bleek dat het staatstoezicht op de mijnen uitleg wil van de NAM over aardbevingen rondom Loppersum. In het gebied zijn recentelijk zoveel bevingen geweest dat een grenswaarde uit de mijnbouwwet is overschreden. In België is een akkoord bereikt over verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Wie zich volgend jaar op 1 april nog niet heeft laten vaccineren, krijgt ontslag. De vakbonden zijn het niet eens met het besluit, maar zorgorganisaties vinden juist dat de overheid nog verder moet gaan. Door bijvoorbeeld ook logistiek personeel in ziekenhuizen tot vaccinatie te verplichten. Ondanks beloofde hervormingen is de situatie van arbeidsmigranten in Qatar niet verbeterd. Dat concludeert Amnesty International. Eerder bleek dat migranten die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het WK voetbal... extreem lange werkdagen maken en amper loon krijgen. WK-organisator FIFA zou volgens Amnesty meer druk uit kunnen oefenen op Qatar. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een aanbieder van coronatests. Er zijn sterke vermoedens dat het bedrijf valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk van die valse vaccinatiebewijzen te blokkeren. Deze zomer is het aantal vacatures verder gestegen en de werkloosheid verder gedaald. Volgens het CBS waren er nog nooit zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Het personeelstekort is in de handel het grootst. Daarna volgen de zakelijke dienstverlening en de zorg. Het weer nog, het blijft grijs en bewolkt en het wordt vandaag tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A10 Oost bij Amsterdam door een spoedreparatie bij Zeeburg. Het asfalt wordt daar gerepareerd en daarom is de rechter rijstrook nog dicht. De vertraging is 5 minuten, dat is in noordelijke richting.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 always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. But I don't live here anymore. But I got no place to go.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 Wie zich volgend jaar op 1 april nog niet heeft laten vaccineren, krijgt ontslag. Vakbonden zijn het niet eens met dat besluit. Ondanks beloofde hervormingen is de situatie van arbeidsmigranten in Qatar niet verbeterd, concludeert Amnesty International. WK-organisator FIFA zou volgens Amnesty meer druk uit kunnen oefenen op Qatar.